Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Maar dat de brexit een vechtscheiding wordt, dat heeft minister Koenders gezegd... nadat Groot-Brittannië de procedure voor een vertrek uit de EU officieel in gang had gezet. Hij waarschuwde dat de Britten niet de krenten uit de pap mogen halen als het gaat om de interne markt. Hij noemt het logisch dat Groot-Brittannië een rekening zal betalen voor de brexit. Een man uit Doetinchem heeft vier jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen... voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zeilhem, Gelderland. Daarbij kwam een jongetje van vier om het leven. Zijn ouders en zusje raakten zwaar gewond. De dader reed met snelheden tot 150 km per uur tegen de auto van het gezin. Hij was onder invloed van medicijnen en drank. Inlichtingendiensten AIVD en MIVD zijn over de schreef gegaan met afluisteren. Volgens de toezichthouder hebben ze zeker drie keer de regels overtreden... bij het afluisteren van advocaten en journalisten. Er had advies moeten worden gevraagd van een toetsingscommissie... en gespreksverslagen hadden vernietigd moeten worden... omdat er geen sprake was van bedreiging van de nationale veiligheid. Bij de Belgisch-Nederlandse grensovergang Hazeldonk zijn in een vrachtwagen negen vreemdelingen gevonden. De Irakezen en Afghanen zaten tussen een lading spitskool. De Spaanse chauffeur belde de politie toen collega's zeiden dat er verstekelingen in zijn wagen waren gestapt. In hoger beroep heeft de oud-topman van de Amsterdamse woningstichting Rochdale een hogere straf gekregen. Het hof gaf hem drie jaar en drie maanden cel. Topman Mullenkamp maakte zich schuldig aan het aannemen van steekpenningen, witwassen en mijneet. Hij liet zich volgens het Hof voor ongeveer 1 miljoen euro omkopen, onder meer met geld, het gebruiken van een Spaanse villa en luxe auto's. Het weer, in het noorden kan nog wat lichte regen vallen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen wordt het warm met maxima van lokaal 22 graden. Ook vrijdag is het zeer zacht, maar in het weekend wordt het koeler en wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging vanavond in de Randstad is er op de A4 vanaf Amsterdam naar Den Haag... door de problemen in de Schipholtunnel. Er staat 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden, 6 kilometer... Een ongeluk bij Rotterdam op de A16 naar Breda. In de file vanaf knooppunt de Brechtseplein tot knooppunt de Ridderkerk. Een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Breda, 5 kilometer tussen Hagenstein en Lexmond. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle een kwartier vertraging bij Amersfoort. En de N14 is dicht vanaf Leidsendam naar Den Haag en Wassenaar. is een ongeluk gebeurd bij de Vliettunnel. Verkeer kan omrijden via de A4, de A12 en de N44.